verschillende plekken in Oostenrijk hebben lawines voor doden gezorgd. Het gaat in totaal om vijf mensen. Zo kwam een vader om die met zijn zoon op piste was gegaan. De zoon is zwaar gewond. Ook een Zwitserse snowboarder werd door een lawine meegesleurd en bedolven. Het heeft de afgelopen tijd veel gesneeuwd in de Alpen. afgelopen weken vallen daar veel dodelijke slachtoffers door lawines. In Apeldoorn is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en één daarvan vloog ook in brand. Bestuurder van die auto overleefde het niet. De politie onderzoekt hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Er is mogelijk Nederlands belastinggeld via hulporganisaties bij Hamas terechtgekomen. Dat stelt een Israëlische instantie die hulporganisaties kritisch onderzoekt in de Telegraaf. Ze noemen bijvoorbeeld Oxfam Novib. Maar de directeur van Oxfam ontkent met klem dat hun geld bij Hamas komt. Volgens hem is er helemaal geen bewijs voor de bewering van de Israëli's. En Nederland is verreweg het beste shorttrackland op deze Olympische Winterspelen. Dat zei bondscoach Kerstold na de gouden finale van de mannen op de aflossing. En drievoudige goudveroveraar Jens van het Woud noemt hij liefkozend... een magische vakidioot die tot wonderen in staat is. Nederland heeft nu in totaal al meer medailles dan bij de Winterspelen in Beijing van vier jaar geleden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met soms regen en soms zon. Het waait ook behoorlijk. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Prime Video biedt het beste in entertainment. Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout. Een wereldwijd fenomeen inbegrepen bij Prime. I defer to about what to do in this situation. Kijk thuis het epische sluitstuk van het onvertelde verhaal van The Witches of Oz. Huur of koop, Wicked for Good nu. I'm taking you to see the wizard. There's no going back. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan advertenties bevatten, 18+. Plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Hmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar... Kippie. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. excuse. I just want you to use me. Take me and abuse me. I got no taboos. I make a trade with you. Do anything you want me to. Money talks. Money talks. Dirty cash, I want you.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 I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, couldn't look. I wish you well. I'll save my love for somebody else. Go fuck. I saved my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I saved my love for somebody else. Oh oh I. My heart is it's more than a i I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes.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 Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. ANWB en gaan. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben. Komende week in de Slammiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw beslissing bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout, dan... Win or Die. Komende week in de Slammiddagshow. Check slam.nl voor alle info. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Hello Sydney. Ghostface is terug. I've been planning this for a very long time. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my daughter? Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Jouw voorjaarsvakantie vier je extra voordelig in Designer Outlet Ochtroep. Van 26 tot en met 28 februari. Drie dagen top entertainment met DJ's, walking acts en activiteiten voor de kids. Ontvang bij besteding vanaf 50 euro een fraaie tascadeau. Vier de lente in Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Fanta, Sprite of Fernandez. Fles 1,5 liter. Nu 1 plus 1 gratis. BCL Kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant. En toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die holland amerika Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Gun jezelf een holland amerika Cruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Waarom ben ik altijd de pineut? Ja, omdat jij heel goed bent met vaatwassers. Ja, jij doet het deze week, want anders dan verraad ik gewoon wie er vermoord wordt in onze serie. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oké, oké, oké. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. NL ziet. Slim bekeken. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumconnectie. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en Bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey! De koffie, jongens. Een topdeal bij Mediamarkt rennen. Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. De lekkerste biologische koffie. Zonder concessies. De koffie, jongens. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik? Ik meestal maar één keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit. Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement... dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl slash zakelijk. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Prime Video biedt het best in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave, be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warmte.